vannacht een paar uur zonder stroom gezeten. De storing was in Delft, Pijnakken, Nootdorp, Berkel en Roderijs... en een deel van Den Haag... De oorzaak was een brand in een hoogspanningsstation in Delft. De brandweer had het vuur snel onder controle, waarna de stroomvoorziening weer op gang werd gebracht. De Thaise regering denkt na over extra maatregelen om het protest van de roodhemden te breken. Zo wordt er in Bangkok mogelijk een avondklok ingesteld. Premier Abizit is vastbesloten om een einde te maken aan de protesten. Hij heeft delen van Bangkok afgegrendeld en elektriciteit en water afgesloten. In het gebied mogen leger en politie met scherp schieten. Bij de betogingen zijn 24 doden gevallen. In Gratum in Limburg woedt een grote brand in een varkensstal. De brandweer is met groot materieel uitgerukt en probeert te voorkomen dat de vlammen overslaan naar een stal ernaast. Volgens de brandweer staan er 800 varkens in de stallen. Het is nog niet duidelijk hoeveel varkens er kunnen worden gered. In het oosten van Suriname zijn acht mensen omgekomen bij een vliegtuigongeluk. De Antonov van Blue Wing Airlines was op weg naar Paramaribo. De twee piloten en zes passagiers hebben de crash niet overleefd. Het is de derde keer in een paar jaar tijd dat een toestel van de Surinaamse vliegtuigmaatschappij verongelukt. Het Noord-Ierse luchtruim is dicht door nieuwe aswolken uit de vulkaan op IJsland. De, de sluiting duurt in elk geval tot 8 uur vanochtend. De luchthavens in Belfast en Dublin blijven wel open. Volgens de Britse verkeersleiding komt een zeer dichte aswolk snel dichterbij. De kans is groot dat andere delen van het Britse luchtruim daardoor de komende dagen ook worden gesloten. Tot besluit het weer. In de ochtend vrij zonnig. Later neemt vanuit het westen de bewolking toe. Het blijft tot de avond droog. Het wordt 13 graden op de Wadden en 17 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journal.